nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dik Hark met het NOS journaal. De hoge minister Eurlings is tevreden over de manier waarop het vliegverkeer in Nederland weer op gang komt. Het luchtruim zat dagenlang dicht vanwege de aswolk uit IJsland. De minister vindt dat het vliegverkeer zo snel mogelijk weer normaal moet functioneren. Eurlings zei ook dat de manier waarop Europa met dit soort situaties omgaat moet worden aangepast. Hij vindt de benadering nu te rigide. Als er nog een keer zo'n vulkaanuitbarsting is, is Europa daar beter op voorbereid. Want dit kan op deze manier niet meer, zei de minister. De 29-jarige man die betrokken was bij een fatale straatrace in Maastricht... is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en drie jaar rijontzegging. Bij de straatrace kwamen drie Rotterdammers om het leven. Het Openbaar Ministerie had anderhalf jaar cel geëist... maar volgens de rechter heeft de verdachte het ongeluk niet veroorzaakt. Wel heeft hij gevaarlijk gereden en is hij na het ongeluk doorgereden. De straatrace in Maastricht was in mei 2008. De auto van de slachtoffers was over de kop geslagen en tegen een betonnen wand geklapt. In het noorden van Irak is het gezin vermoord van een militieleider die strijdt tegen Al-Qaeda. Gewapende mannen vielen zijn huis binnen en brachten zijn vrouw en vier kinderen om. Drie van de vier kinderen werden onthoofd. De militieleider was op dat moment niet thuis. De politie denkt dat Al-Qaeda erachter zit. De terroristen wilden waarschijnlijk wraak nemen voor de dood van twee van hun leiders. Die werden gisteren in het noorden van Irak gedood bij een actie van speciale eenheden. Vandaag werd bekend dat er bij een andere aanval een derde Al-Qaeda-leider is omgekomen. De Feyenoord-hooligan, die wordt gezien als de aanstichter van de strandrellen in Hoek van Holland, is veroordeeld tot twee jaar plaatsing in een ISD. Dat is een inrichting voor stelselmatige daders. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat Assim B. voor het strandfeest al had bedacht dat hij in Hoek van Holland politiemensen wilde molesteren en daartoe andere hooligans heeft aangezet tot geweld. Om de politie te lokken werden eerst feestgangers aangevallen, vooral donkere mensen. Het weer van het westen uit opklaar.